uur. Door Negens met het NOS-journaal. Glennis Grace is door naar de finale van America's Got Talent. Het was nog even spannend, want aan het begin van de avond... stond ze in het rijtje met de laagst scorende deelnemers. Gisternacht blies Grace de jury omver... met haar vertolking van This Woman's Work van Kate Bush. Volgens jurylid Simon Cowell, die bekend staat als streng... was het optreden de beste, het beste van de avond publiek dat 24 uur de tijd had om te stemmen... Eh, kon dat dus ook wel waarderen. Gunde de Nederlandse zangeres een plek in de finale. Die grote finale is op 18 september. In Moskou is een lid van de Russische protestbeweging Pussy Riot... in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Het is Piotr Versilov. Vrienden van hem zijn bang dat hij is vergiftigd. Versilov voelde zich niet goed nadat hij thuis was gekomen... van een hoorzitting in de rechtbank. Binnen een paar uur verloor hij zijn zicht, kon hij niet meer praten en kon hij niet meer lopen. Versilov is al jaren in Rusland bekend als activist. Internationaal trok hij veel aandacht toen hij met andere leden van Pussy Riot het veld oprende tijdens de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië. Ze wilden daarmee protesteren tegen president Poetin. Oud-president Antonio Saca van El Salvador is veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan corruptie, witwassen en verduistering. Saca gaf bij de rechtbank toe dat hij meer dan 300 miljoen dollar aan overheidsgeld achterover heeft gedrukt. In ruil voor zijn bekentenis kreeg hij strafvermindering. Zes andere verdachten in de corruptiezaak zijn veroordeeld tot celstraffen variërend van 3 tot 16 jaar. Saka was van 2004 tot 2009 aan de macht in El Salvador. Het weer vannacht vanuit het noorden droog en opklaringen. Hier en daar kan mist ontstaan. Overdag in het zuiden eerst nog regen, maar die regen trekt weg... en dan schijnt overal de zon.